1000. Dat blijkt uit cijfers van de regering. Vorig jaar waren er weer meer doden dan het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. Sinds president Calderon in 2006 de strijd heeft aangebonden met de drugskartels is het geweld explosief toegenomen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, zo'n 7 graden. De zuidwestenwind is bovenlandmatig tot vrij krachtig en aan zee hard. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen en het wordt 9 graden. Dit was het.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 En ze deed zoals gebruikelijk bij moskeebezoek haar schoenen uit. Dat leidde zondag tot kamervragen van de PVV. Het bezoek aan de moskee is op het één na laatste onderdeel van haar bezoek aan Oman. Later vandaag spreekt ze met Nederlanders in Oman en is er een gesprek met de pers. Amsterdam bekijkt of de gemeentelijke kredietbank mensen met een minimuminkomen geld kan lenen voor een studie. De lening is bedoeld om mensen die leven op bijstandsniveau snel een betere kans te geven op een baan. Het zou niet bijten met de studiefinanciering. De gemeentelijke kredietbank mag leningen verstrekken voor maximaal 1400 euro. Als het plan doorgaat zal dat maximumbedrag voor een studielening niet gelden. Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat in totaal 360 journalistiekdiploma's opnieuw beoordelen. Dat is veel meer dan de 200 waar eerst van werd uitgegaan. In december bleek dat het niveau van die hbo-opleiding onder de maat is. Oud-studenten, van wie het diploma niet in orde blijkt te zijn, kunnen extra cursussen volgen. Binnensheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen. Amerika heeft de aanslag op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. Ook ontkent Washington elke betrokkenheid. In Teheran werd gisteren een 32-jarige wetenschapper in zijn auto opgeblazen. Iran zegt dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar. Het geweld komt op een moment dat de